Rutte beschuldigde de redactie van Netwerk gisteravond van tendentieuze journalistiek en voegde daar volgens de redactie nog een fors aantal onwaarheden aan toe. Dat gebeurde nadat hij was geconfronteerd met de effecten van de VVD-bezuinigingen op een drietal huishoudens. Een econoom van Nijrode had de financiële gevolgen voor de gezinnen uitgerekend en daaruit bleek dat drie huishoudens er fors op achteruit gingen. Volgens Rutte had de EO geweigerd om de berekeningen vooraf te laten zien, maar de EO ontkent dit ten stelligste. Het kabinet maakt 800 miljoen euro vrij voor verbreding van de filegevoelige snelwegen in de driehoek Amersfoort, Hilversum, Utrecht. Het plan bestond al enige tijd, nu is het financieel en ook logistiek uitgewerkt. Tot 2015 worden de A1, de A27 en de A28 in de driehoek verbreed. De A28 komt na de zomer als eerste aan de beurt. Na 2015 start de tweede grote operatie, het aanpassen van het knooppunt Hoevelaken. Later vandaag zal het kabinet waarschijnlijk nog meer details bekendmaken. Bij een aanslag op een trein in de Indiase deelstaat West-Bengalen zijn zeker 65 mensen om het leven gekomen. Meer dan 200 mensen raakten gewond. De passagierstrein was op weg van Calcutta naar de havenstad Mumbai. Na een explosie op de rails ontspoorde de trein en botste met hoge snelheid tegen een goederentrein. De Indiase autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag het werk is van Maoïstische rebellen. Het is Sineke niet gelukt om de finale te bereiken van het Eurovisie Songfestival. Ze kreeg met het lied Ik ben verliefd, Shalali, niet genoeg stemmen. Van de 17 landen gingen er gisteravond 10 door en daar zat Nederland dus niet bij. De laatste keer dat Nederland in de finale stond was in 2004. Dat was met het duo Reunion, dat toen 20ste werd. Het weer geleidelijk steeds meer zon en het wordt 15 tot 18 graden.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 Not what you think, gone.